12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Sint-Pietersbasiliek in Rome is vandaag weer geopend voor bezoekers. De basiliek was twee maanden gesloten vanwege de lockdown in Italië... om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voordat bezoekers op ruime afstand van elkaar naar binnen mochten... werd hun temperatuur gemeten. In Italië mogen ook de meeste winkels, cafés en restaurants weer open. Datzelfde geldt voor musea, bibliotheken en kappers. Iedereen in Spanje wordt verplicht om in het openbaar een mondkapje te dragen. Tot nu toe was dat alleen nog maar verplicht in het openbaar vervoer. Wanneer de regel ingaat is nog niet duidelijk. Later worden meer details bekendgemaakt. In Spanje gold al een advies om mondkapjes te dragen... op plaatsen waar het onmogelijk is om onderling twee meter afstand te bewaren. Zo'n 40 Nederlanders hebben zich gemeld om te worden besmet met het coronavirus. Ze hopen dat ze zo bijdragen aan het ontwikkelen van een vaccin. De 40 willen meewerken aan een onderzoek van een aantal Amerikaanse universiteiten. Het risico bestaat dat deelnemers ziek worden of overlijden door het virus. Het plan moet nog door een ethische commissie worden goedgekeurd. Luchtvaartmaatschappij Ryanair denkt tot en met maart volgend jaar... maar de helft van het gebruikelijke aantal passagiers te zullen vervoeren. Ryanair krijgt een grote financiële klap, blijkt bij de presentatie van de jaarcijfers. Voor het tweede kwartaal wordt gerekend op een verlies van zo'n 200 miljoen euro... Twee keer zoveel als kort geleden nog werd gedacht. In Hongkong zijn parlementariërs met elkaar op de vuist gegaan. Op de achtergrond speelt een machtsstrijd tussen de Chinese regering en pro-democratische hervormers. Vandaag is het proces begonnen tegen 15 mensen die bij protesten zijn opgepakt. Ze eisen hervormingen en een onderzoek naar het politiegeweld bij de demonstraties in Hongkong. Het weer, zon en wat sluierbewolking, 16 tot 23 graden. Morgen eerst zonnig, later op de dag ook weer stapelwolken. En opnieuw 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door schade aan het spoorviaduct is de A10 ring oost richting Amersfoort bij Knoop het Watergraafsmeer afgesloten. Er staat 3 kilometer file. Omrijden kan via de Koentunnel, via de A10 West en de A10 Zuid.